De koningin heeft tot gisteravond laat overlegd met vicepresident Cenk Willink van de Raad van State. Een van haar belangrijkste adviseurs. Donderdag spraken ze ook al met elkaar. De informateur zal gaan verkennen of een coalitie tussen de VVD, het CDA en de PVV mogelijk is. De SGP toonde zich gisteren bereid zo'n rechtskabinet te steunen om de coalitie stabieler te maken. Birma ontkent dat het land bezig is kernwapens te ontwikkelen. Berichten daarover zijn ongefundeerd en politiek gekleurd, staat in een verklaring van het militaire bewind. Vorige week meldde de Birmese oppositie dat het bewind samenwerkt met Noord-Korea om aan kernwapens te komen. De informatie daarover zou komen van een officier die is gedeserteerd uit het Burmese leger. Volgens het militaire bewind probeert de oppositie met zulke berichten het democratische proces te verstoren. Birma is een vredelievend land dat geen behoefte heeft aan nucleaire wapens, staat in de verklaring. Een Noord-Koreaans schip dat in april in Birma aanlegde... kwam volgens de junta alleen rijst en cement brengen. Gewapende leden van drugsbendes hebben in Mexico in twee plaatsen een bloedbad aangericht. In de stad Chihuahua bestormden gewapende mannen een afklikkliniek voor drugsverslaafden... en schoten daar 19 mensen dood. Bij de slachting waren volgens de politie zeker 30 bendeleden betrokken. In een andere stad, Ciudad Madero werden 20 mensen doodgeschoten. Hun lichamen werden op verschillende plekken in de stad gevonden, doorzeefd met kogels. In het noorden van Mexico woedt al jaren een oorlog tussen drugskartels... die strijden om de smokkelroutes naar Amerika. Eind 2006 verklaarde president Calderon de oorlog aan de drugskartels. Sindsdien zijn meer dan 23.000 mensen bij geweld om het leven gekomen.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 promise. little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. I've been tragic like on Marlon Brando. When I look at my girl, I could pretend really meant too much. When I look at my girl.